Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Op de categorie met windsnelheden tot 240 km per uur. De orkaan bereikt in de loop van de ochtend Nederlandse tijd de bovenwindse eilanden. Maar het oog van Maria zal waarschijnlijk ten zuiden van Saba en Sint Eustatius passeren. De eilanden krijgen daardoor niet de volle laag. Sint Maarten krijgt vooral veel regen. De grootste impact wordt verwacht in het gebied waar onder meer Guadeloupe, Dominica, Martinique en Montserrat liggen. Spanje zet de ambassadeur van Noord-Korea het land uit. Hij is tot persona non grata verklaard en moet het land voor het eind van de maand verlaten. Aanleiding zijn de vele rakettesten en kernproeven van Noord-Korea. Volgens de Spaanse regering is het besluit genomen na meerdere waarschuwingen aan het adres van Noord-Korea. Spanje volgt met het besluit Kuwait en Mexico. Die landen besloten al eerder de ambassadeur van Noord-Korea uit te zetten. Het land heeft in een aantal Europese landen een ambassade, maar niet in Nederland. Irak gaat meer dan 1300 buitenlandse vrouwen en kinderen het land uitzetten. Het zijn leden van IS-gezinnen die waren achtergebleven in steden die zijn heroverd op IS. Hun mannen zijn gedood of gevlucht. De vrouwen en kinderen werden na de herovering naar een opvangkamp in Mosul gebracht. Ze komen vooral uit Turkije. De baas van Ryanair heeft een excuus aangeboden voor het annuleren van een groot aantal vluchten. Tot eind oktober schrapt Ryanair 40 tot 50 vluchten per dag. In Nederland zijn het er deze week drie en daarna niet meer. Volgens Ryanair zijn er te weinig piloten beschikbaar... door een achterstand in het opnemen van vakantiedagen. Het weer, landinwaarts vannacht vrijwel windstil met nevel en mist... en minima tussen 4 en 7 graden. Aan de kust blijft een bui mogelijk. Ochtends trekt de mist soms langzaam op. Daarna wisselend bewolkt en een enkele bui.